uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Tweede Kamerlid Haptamu de Hoop krijgt veel steun van collega-politici... na zijn reactie op Johan Derksen. Die maakte gisteravond een racistische opmerking over hem... in het tv-programma Vandaag Inside. Als je nou iemand die in Friesland geboren heeft... die heeft het recht om daar zo over te praten. Ja, maar hij is geadopteerd hè, door Friese ouders. Jawel, maar hij is toch geen Fries? Kom op, zeg. hij, spreekt het hij spreekt het echt hartstikke <laughs> goed. Hij spreekt het echt heel goed. Ja, ik heel ben toch ook, ik ook geen Suriname. Ja, vanochtend kwam de Hoop met een reactie op Johan Derksen. En jawel, in het Fries. En nu ben ik keer de jongste. Werd ik me inzet voor betelbare wenningen, het beste iepenbier voor vier. Omdat ik het belangrijk vind om wat rond te wat kansen die te krijgen. En om heel eerlijk te wijzen, hou ik net zo heel een tiert en zin in deze flauwekul. Dus als het het goed vindt, dan ben ik wel lekker ontwerk. Ja, kortom, de hoop is gewoon een Fries en heeft helemaal geen tijd en zin in deze flauwekul. Demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken noemt de opmerking van Derksen schaamteloos. De burgemeester van Rijswijk in Zuid-Holland doet een oproep aan vrouwen in haar gemeente om haar te mailen als zij zich onveilig voelen. Vorig jaar werden in Rijswijk twee vrouwen vermoord door hun partner. En de burgemeester kreeg daarna een mail van één vrouw die daarna bang is geworden. De burgemeester wil al die vrouwen nu aanhoren en zegt dat ze snel kan ingrijpen als de situatie echt gevaarlijk wordt. En een primeur op de Olympische Spelen in Parijs deze zomer. De Wereldwijde Atletiekbond gaat prijzengeld geven aan gouden medaillewinnaars. Ja, iedereen die zo'n gouden plak pakt dus krijgt 50.000 dollar. Van de nationale bonden kregen sporters al langer geldbedragen, vertelt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Die bonus die, die vanuit eh, in Nederland dan vanuit het NOC werd gegeven, dat waren ook best flinke bonussen. Maar dat dit er nu bij komt, ja, dat is ook wel logisch. Want, want er gaat zoveel geld om in, in die hele Olympische fabriek. Eh, daar mogen natuurlijk de sporters ook wel een beetje van mee profiteren. Atleten die zilver of brons winnen, die hebben pech. Want zij krijgen niks van de Wereldwijde Atletiekbond. Tenminste, nu nog niet. Vanaf 2028 krijgen ook zij een bedrag. Heb ik nog het weer voor je. De rest van de middag en avond is het droog en is er nog veel zon bij een graad of 14. Morgen wordt een druilerig dagje met veel bewolking en ook motregen bij 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nauwelijks vertraging momenteel op de Noord-Hollandse wegen. Een klein kwartiertje op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Sint Pangas. En vijf minuten vertraging de andere kant op. Richting Alkmaar op de N242 bij Heeugewaard, 3 kilometer.